Dielke Teertstra met het NOS Journaal. Het dodental van de mijnramp in Oekraïne is opgelopen naar zeker 24. Negen mensen worden nog vermist, melden de autoriteiten in Donetsk. Op het moment van de ramp gisteren waren meer dan 200 mensen in de mijn aan het werk. De meeste van hen konden snel worden geëvacueerd. Volgens een woordvoerder van de mijn werd de explosie veroorzaakt door methaangas... en heeft de ramp dus niets te maken met de gevechten in Oost-Oekraïne. Een Amerikaanse parlementscommissie eist inzage in privé-e-mails van Hillary Clinton. De commissie onderzoekt de aanslag op het consulaat in Benghazi in 2012. En toen was Clinton minister van Buitenlandse Zaken. Deze week werd bekend dat ze in die tijd mails verstuurde via een eigen server en niet via haar overheidsaccount. De commissie vermoedt dat de officiële correspondentie daardoor niet volledig is. Hij roept Clinton op om ook alle privéberichten over de aanslag beschikbaar te stellen. Inmiddels mogen ministers alleen nog maar hun overheidsaccount gebruiken. De burgemeester van Ferguson heeft een agent ontslagen die racistische e-mails heeft verstuurd. Twee andere politiemensen zijn geschorst. De e-mails kwamen aan het licht tijdens een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Daaruit bleek dat de politie in Ferguson stelselmatig discrimineert. Het ministerie eist onmiddellijke structurele veranderingen. De burgemeester heeft al een aantal zwarte agenten aangesteld... en ambtenaren krijgen voorlichting over diversiteit. In Ferguson braken de afgelopen zomer rellen uit... nadat een agent een ongewapende zwarte jongen had doodgeschoten. Het weer nog. De dag begint fris, maar later is er geregeld zon. En het blijft bijna overal droog.